Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Ernst Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg noemt de kans serieel dat gisteren bij de demonstratie op de Dam in Amsterdam... mensen het coronavirus hebben overgedragen. Bij de betoging waren duizenden mensen... waardoor de anderhalve meter maatregel niet in acht kon worden genomen. Als op één event tientallen mensen uit het hele land besmet raken... gaat het virus snel verder voordat je het detecteert, zei Kuipers. Virologen hebben verschillend gereageerd op de demonstratie. Er zijn er ook die denken dat het niet zo'n vaart zal lopen... met verspreiding van het virus, omdat de bijeenkomst in de buitenlucht was... en het aantal besmette personen in het algemeen nu laag is. De afgelopen dag zijn zes coronapatiënten opgenomen of opgenomen geweest in het ziekenhuis. Gisteren waren er negen nieuwe opnamen. Het aantal geregistreerde sterfgevallen steeg met vijf. Het aantal Nederlandse geteste coronadoden is volgens de RIVM-telling nu 5967. De schrijver van een boek over de moord op Marianne Vaatstra is definitief veroordeeld. Hij moet twee maanden de cel in voor smaad. Wim Dankbaar schreef in 2014 het verboden dagboek van Maaike Vaatstra. Daarin stond dat Marianne niet vermoord is door de veroordeelde Friese veeboer Jasper S., maar door een asielzoeker. En Bas van het Hout wordt de nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij volgt zijn VVD-partijgenoot Tamara van Ark op. Die wordt volgende maand de nieuwe minister van Medische Zorg. Van het Woud is nu Tweede Kamerlid en vicevoorzitter van de VVD-fractie. Als Kamerlid had Van het Woud jaren de portefeuille van sociale zaken onder zich. Het weer, er is weinig wind en het is 25 tot 29 graden geworden. Vanavond blijft het lang aangenaam. Morgen wordt het 18 tot 26 graden. Er is meer bewolking, maar ook zon. Smiddags en s avonds kan vooral in het oosten een enkele bui vallen met kans op onweer.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 Everything that I do makes it worse. I've been trying to give you what you deserve, but you don't care. I've been running keep wondering where we went wrong. Won't stop fighting this war. I'll hold on to all our memories.